5 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie heeft vanwege de vermissing van een meisje uit Rotterdam... een Amber Alert uitgestuurd. De 12-jarige Hania vertrok gisteren om half één van school. Ze had gezegd dat ze een afspraak had met de orthodontist... Dat bleek achteraf niet zo te zijn. De politie noemt haar vermissing urgent en zorgwekkend. Hania heeft half lang donker haar en draagt een witte jurk met bloemenpatroon... een witte legging witte schoenen en een zwart jasje. Zat ook een roze rugzak bij zich. Wie een tip heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. De afdeling spoedeisende hulp van het OLVG-ziekenhuis in Rotterdam... is dicht vanwege een gesprongen waterleiding. Het gaat om de locatie West langs de A10. Er waren op het moment van de, eh, toen de waterleiding sprong 22 patiënten op de afdeling. Ze zijn naar andere afdelingen van het ziekenhuis gebracht... of overgeplaatst naar een andere locatie van het OLVG. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar geweest... en is de schade aan het gebouw en apparatuur beperkt gebleven. Op dit moment wordt er schoongemaakt. Om 8 uur gaat de spoedeisende hulp van het OLVG weer helemaal open. De NASA gaat een drone loslaten in de atmosfeer van Titan, een maan van Saturnus. De drone zal daar onder meer onderzoeken of er ooit leven is geweest. Titan is de op één na grootste maan in ons zonnestelsel... en heeft ijskoude zeeën van methaan. Vanaf 2026 zal de drone met een onbemande sonde naar Titan worden gebracht... waar hij zo'n acht jaar later, dus in 2034, aan zijn missie kan beginnen. Het weer in het noorden wat bewolking, maar overdag verdwijnt die... en dan is het overal zonnig en droog. Het wordt 21 tot lokaal 27 graden. Ook in het weekend is het zonnig en tropisch warm... met temperaturen boven de 30 graden.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 We drinking, we drinking, drink rum in the Drink plenty, you'll be quite fine. <laughs> the boss man it's my time. We drinking, we drinking. I got a job that I don't like. They want me work for the whole night.